Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Homo's die in Duitsland ooit zijn veroordeeld vanwege hun geaardheid... krijgen volledig eerherstel en een schadevergoeding. Tot 1994 was seksueel contact tussen mannen strafbaar in Duitsland. Meer dan 50.000 mannen zijn ervoor veroordeeld. De Duitse minister van Justitie zegt nu dat ze tot in het diepst van hun menselijke waardigheid zijn gekwetst. Het is niet duidelijk hoeveel van de mannen er nog in leven zijn. Dit jaar is de CITO-toets door niemand foutloos gemaakt. Van de 143.000 basisschoolleerlingen die meededen... waren er wel vier die maar één fout hadden. De scholen hebben vandaag de uitslag van de CITO-toets gekregen. De scholen bepalen zelf een moment om die uitslag aan de kinderen te vertellen. Juffen en meesters hebben al een schooladvies gegeven. Kinderen die voor hun eindtoets een hoger advies krijgen... mogen alsnog naar een hoger niveau. Andersom kan dat niet. De politie in Zuid-Limburg heeft een uitgebrande auto gevonden in Brunsum. Waarschijnlijk is die auto gebruikt bij een gewelddadige overval in Landgraaf gisteravond. Twee overvallers drongen daar een woning binnen, verkleed als politieagent. Een van hen schoot een bewoner neer. Na een worsteling gingen de overvallers er vandoor. Een paar straten verderop bedreigden ze een automobilist en namen zijn auto mee. De twee daders zijn nog voortvluchtig. Bierbrouwer Heineken wil sponsor worden van de Formule 1. Autosport.com en bronnen van de NOS zeggen dat het in eerste instantie gaat om reclame langs en op het circuit. Met het contract zou 130 tot 175 miljoen euro gemoeid zijn over een periode van vijf jaar. Heineken zou ook overwegen om geld te steken in een raceteam. Verschillende teams zijn benaderd door de bierbrouwer om met voorstellen over sponsoring te komen. Heineken heeft nog niet gereageerd op de berichten. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking en dan ook buien met kans op hagel en onweer. Het is 22 tot 25 graden. Later vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen meer zon dan vandaag, bij opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij in Muidenberg 2 kilometer.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 <clears throat> en nu? Nou, gaan we weer verder. Ja, ja we gaan naar de, de filial 50. En eh, daar zien we op nummer 8 uh, eh, binnenkomen Bab Met zijn nieuwe album Full Bar. En van dat eh, album...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 afgelopen vrijdag uitgekomen. En eh, ook op vinyl verschenen. Dat is ook de reden dat we draaien in dit programma. Als het niet op vinyl zou zijn uitgekomen, zou het niet gedraaid hebben hoor. Nee? We moeten streng zijn per slotverrekening. Maar het is ook op vinyl verschenen en het staat dus opnieuw 8 in de vinyl 50 deze week. Dit prachtige liedje Jacob's Song. En aangezien er eh, voor de rest niet zoveel interessant is, althans wat wij interessant vinden, laat ik het zo zeggen. Kom, eh, draaien we zo nog wat van uh, Bob. Van dit prachtige nieuwe album. En ik kan u aanbevelen, u kunt hem ook terugvinden tijdens de streaming audio natuurlijk. Spotify en dergelijke, daar staat hij ook op. Maar u kunt hem ook gewoon op vinyl kopen. Prachtig album. Van onze Songfestival finalist. Want dat mogen we sinds gisteren ook zeggen. Ah, toevallig. Ja. Hij heeft het maar mooi weggeflikt. Ja, maar ja, het was ook niet zo moeilijk. Hij was een van de, een van de twee die kon zingen. <laughs> een van de weinigen die niet vals stond. Ja, precies. <laughs> ja. Goed, we gaan naar eh, Stevie Winwood. <laughs> het album Higher Ground. Eh, nee, niet Higher Ground. Back in, eh, Back in the High Life, zo moet ik het zeggen. En het liedje wat we ervan draaien heet The Finer Things. Stevie Winwood. zo heet het album van Steve Winwood. Het komt uit 1986. Dus daar waren er al drie, eh, drie jaar cd's eigenlijk. En, eh, ja, en eh, nou, ik, ik wilde daar nog niet aan. Ik, ben, ik was heel laat met overschakelen naar, naar, naar cd eigenlijk. Heel, heel laat, weet ik. Toen was het er al een jaar of vier, vijf denk ik. en ik was ook heel vroeg om weer schakelen naar de LP. <laughs> Dus wat dat betreft, eh, geen probleem. Um, Stevie Winwood en we gaan eh, naar Don McLean. En van Don McLean, van het album American Pie, draaien we het mooie Winterhood. No one can take your place with me. And time has proven that I'm right. There's no place I'd rather be mm-hmm, than at your place for the night. No time can pass your side unseen. No moment steals away unfound. life time lived in such a dream floats like a feather to the ground. And for the first time, I've been seeing the things I'd never noticed without you. And for the first time, discovering the things I used to treasure about you. The birds like leaves on winter wood sing hopeful songs on dismal days They've learned to live life as they should. They are at peace with nature's ways. You are as natural as the night. And all that springs from you is good. And the children born beneath your light are like the birds on Widderwood. dat van Don McLean van het album eh, American Pie. En uh, we gaan weer even naar de vinyl 50. Ja. En eh, ja, nou ja, Ruud zei het net al. we hebben niet zo heel erg veel kunnen vinden... wat een beetje in de sfeer van het programma van vandaag past. En ik heb voor het volgende nummer gekozen. Weer voor een nummer van eh, Gregory Porter. Oh. En eh, dat is eh, een ander album van hem... wat in de vinyl 50 staat. En dat kwam binnen op nummer 4.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 Echte muziek. take me, take me, take me. Was het uh, Revisie Songfestival gisteravond een anti-reclame was voor muziek? Ja. Het commentaar van Jan Smit ook trouwens. Was nou, het was een... Eh, Wat zat die man een onzin uit te kramen, zeg. Niet te geloven. Nou, ik vond het een, uh, een reclamestunt voor eenheidsworst. Ja, ja, precies. En dan, en dan niet eens van Unox. Nee. Maar uh, dit was Greg Reporter en Take Me to the Alley. En dat was ook echte muziek. Net zoals Douwe Bob die maakt. En we gaan nu ook weer naar een man met echte muziek. Stevie Winwood. Van het album Back in the High Life draaien Wake Me Up on Judgment Day. Maak me wakker op de dag des oordeels. Hmm. de dag des oordeels. Voor zover die ooit mag komen. Wake me up on Judgment Day. Ja, nou, en als de dag des oordeels daar is, hou je alleen maar lege stoelen over. Tenminste, dat denk ik zo. En uh, daar heeft Don McLean het dan weer over. Empty Chairs. I feel a trembling tingle of a sleepless night Creep through my fingers and the moon is bright Beams of blue come flickering through my window pane Like gypsy moths that dance around a candle flame And I wonder if you know That I never understood That although you said you'd go Until you did I never thought you Light used to bathe the contours of your face. wild chestnut hair fell all around the pillowcase. And the fragrance of your flowers rest beneath my head. A sympathy bouquet left with the love that's dead. And I wonder if you know that I never run that although you said you'd go, until you did, I never thought you would. Never thought the words you said were true. Never thought you said just what you meant. Never knew how much I needed you. Never thought you'd leave till you went. Morning comes and morning goes with no regret. And evening brings the memories I can't forget. Empty rooms that echo as I climb the stairs empty clothes that drape and fall on empty chairs. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you Jazz. Van prachtige uit 1971 afkomstige album American Pie van Don McLean. En eh, ja, we gaan weer naar onze vriend. Naar een man die wij sinds gisteren hoog uh, waarderen. Nou, we waardeerden hem altijd al. Maar nu nog meer, zou ik maar zeggen. Sinds hij eh, dus de finale bereikt heeft van het Eurovisie... Glitter Festival. Douwe Bob ehm, van zijn nieuwe album Full Bar. En wat ga je van hem draaien? It ain't easy. Nee, het is niet makkelijk. Nee, dat is het nooit. Nee, het is niet makkelijk om zo'n <laughs> hele avond uit te zitten hoor, zo'n festival. En al die vals kermende Oost-Europeaanse figuren te horen blaren. Ik heb gisteravond al een kreet eh, de wereld ingestuurd... dat ik eh, het Eurovisie eh, gebeuren een uh, ga aanklagen wegen, wegens het plegen van een aanslag op mijn trommelvliezen. Juist, dat is uh, geheel terecht. Mijn god. Wat een ellende. nou, oké, gelukkig was er één lichtpuntje. Nou, Bob. En van hem in één die the fire gisteravond al ontdekt toen ik het eh, thuis helemaal lekker door zat te draaien. Dat album gewoon heerlijk even alles beluisteren. En echt waar, geloof me, er staat geen slecht nummer op. Echt niet. Het is allemaal gewoon hele goede muziek. Singer-songwriter muziek van de hoogste soort. Echt prachtig. Douwe Bob dus. En eh, It Ain't Easy. En eh, Split Decisions. Ja, daar gaat het nu over. Ah. Ja. <laughs> Dat zijn de moeilijkste, wist je dat? Ja, die zijn heel moeilijk. Steve Winwood heeft er zelfs een liedje over gemaakt. Kun je nagaan hoe moeilijk ze waren. Van het album eh, Back in the High Life. Split Decisions. Decisions was dat. Stevie Winwood. En ga door met Don McLean. En weet je wat die zegt? Weet je wat die zegt? Everybody loves me, baby. Nou. One, two, three... komt een einde aan dit album van Stevie Winwood. Eh, back in the High Life. En het laatste liedje wat u ervan hoorde. We hebben het hele album gehad. Dat is eh, My Love's Leaving. En dat was hem. Nou, eens even kijken. We hebben nog zes minuten. Ik kan er nog eentje draaien van Don McLean. Daar hebben we het hele album niet gehaald. Helaas. Maar ja, dat komt ook omdat je natuurlijk met de vinyl 50 zit. En Angela moet ook wat te doen hebben. Zitten daar altijd even niks. Toch? Nou, ja. <laughs> Duurt lang genoeg zo. Goed, we gaan uh, het laatste nummer draaien van Don McLean van het album American Pie. En dat heet Sister Fatima. En dat is de laatste voor vandaag. The spirit of Fatima still rules the earth. And she knows your future, she knows what it's worth. Sister Fatima has God given powers. And on 42nd Street, a shop that sells flowers is her palace. Come and be healed. And she knows all your business, your health, and your ills. She'll your weddings, divorces, and wills for full restoration, five dollars an hour. And with each consultation, a free holy flower. And if she likes you, why, you can have two. I came from nowhere like you and your friend. My searching and wandering went on without end. My future was dim, my spirit was crushed. In one sacred moment, my questions were hushed. a servant of fate in this garden of truth, a humble recruit of the taffeta booth, where all things are known but few are revealed, where sins are forgotten and sickness is healed. For five dollars, the flower is free. vliegt de tijd. Ja, het is zomaar weer om. Het is zomaar weer om, die twee uur. Maar we hebben het weer graag terug gedaan, dames en heren. Dit waren de vinyljaren voor deze eh, prachtige woensdag, de 11e mei. Dank Angela voor eh, het meehelpen, de productie en dergelijke. Graag gedaan. Ja, hè? Uiteraard. Goed, we gaan eruit. We gaan eh, weer de lange reis naar Beverwijk proberen te aanvaarden. Hoop, er een vertraging opgeven. We gaan uh, eruit en ik ben er morgen uiteraard weer om 12 uur met Dolly samen met Zandvoort Lunch.